Na 12 uur vannacht plaatselijke tijd mag niemand meer de straat op. Op alle eilanden zijn vandaag de scholen en winkels gesloten. Ook de vliegvelden zijn dicht. Bewoners moeten zorgen dat ze voldoende eten en drinken in huis hebben. Via de radio worden ze op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Orkaan Earl zal naar verwachting de komende 24 uur ten noorden van Sint Maarten passeren. De orkaan wint nog altijd aan kracht. Als de storm de Antilliaanse eilanden gepasseerd is, zal hij aanzwellen tot een zeer krachtige orkaan. Vooral Puerto Rico zal hier last van krijgen. De inwoners van New Orleans kunnen blijven rekenen op de steun van de Amerikaanse overheid bij de wederopbouw. Die belofte deed president Obama bij een bezoek aan de stad vijf jaar nadat hij werd getroffen door de orkaan Katrina. Obama onderbrak zijn vakantie om bij de herdenking van de slachtoffers van Katrina te zijn. In augustus 2005 kwamen meer dan 1800 mensen om het leven bij het noodweer en de overstromingen. Verder raakten tienduizenden mensen dakloos. Veel van hen kunnen nog altijd niet terug naar huis. Obama zei in een toespraak dat New Orleans een symbool is geworden van vastberadenheid en gemeenschapszin. Op de rivier de Noord bij Hendrik Ido Ambacht is afgelopen avond een man om het leven gekomen bij het kanoën. De man van 48 zat samen met een man van 37 in een kano die tegen een ponton dreigde aan te varen. Toen de mannen probeerden het vaartuig van het ponton weg te duwen maakte de kano water en zonk. De jongste man zwom zelf naar de kant. Het slachtoffer werd geholpen door omwonenden. Toen hij eenmaal op de oever was getrokken overleed de man van 48.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 En jij bent erbij.